Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het is nog steeds onduidelijk wat de oorzaak is van het ongeluk met de schoolbus met kinderen in Eperbach in Duitsland. Volgens ooggetuigen reed de schoolbus zonder te remmen tegen enkele auto's en kwam die tot stilstand tegen een winkelpui. Bij het ongeluk raakten ruim 40 kinderen gewond. Zeker vijf kinderen die voorin zaten zouden er slecht aan toe zijn. De chauffeur van de schoolbus raakte lichtgewond. Hij wordt ondervraagd. De Duitse justitie is in het hele land bezig met invallen vanwege een onderzoek naar Iraanse spionnen. Het Openbaar Ministerie heeft zeker tien verdachten op het oog. Volgens Duitse media worden ze verdacht van het voorbereiden van aanslagen op Israëlische en Joodse doelen. De tien Israël Iraniërs zouden lid zijn van een elite-eenheid van de Iraanse revolutionaire garde. Een tekening van een heuvel in Montmartre uit 1886 blijkt een echte Van Gogh te zijn. De tekening werd een paar jaar geleden gevonden in een nalatenschap. Vanochtend werd hij in het Singermuseum in Laren gepresenteerd. Nu is vastgesteld dat dit een echte Van Gogh is, is ook een andere tekening van vrijwel dezelfde plek een echte Van Gogh. De oorzaak van de ontploffing in het centrum van Antwerpen, waardoor een gebouw instortte, is mogelijk een gasexplosie. Volgens buurtbewoners hing er de hele dag al een gaslucht, melden Belgische media. In het puin werden vanmorgen twee dode mannen gevonden. Bij de explosie in Antwerpen raakten 14 mensen gewond. De prominente Servische Kosovaarse politicus Ivanovic is doodgeschoten. Voor de deur van zijn partijbureau werd hij door onbekenden onder vuur genomen. Volgens lokale media is hij in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. De 64-jarige Ivanovic was in het noorden van Kosovo een bekende politicus. In 2016 werd hij veroordeeld wegens oorlogsmisdaden tijdens de burgeroorlog eind jaren 90. Dat oordeel werd later nietig verklaard, het proces moest over en dat liep nog. Het weer, buien, soms met hagel, onweer en natte sneeuw.